De hulpdiensten hebben de handen vol aan meldingen die te maken hebben met de gladheid. Ze vragen om alleen te bellen bij noodgevallen of ongelukken. Het KNMI verwacht dat de gladheid in Zeeland nog tot ongeveer 11 uur een probleem vormt. En in Groningen langer tot ongeveer 4 uur vannacht. Twitter-gebruikers mogen niet langer een link plaatsen naar hun profielen op andere sociale media platforms. Zoals Facebook, Instagram en Mastodon. Het laatste platform wordt door sommige gebruikers als alternatief voor Twitter gezien sinds de overname van Elon Musk. Het nieuwe beleid leidt ertoe dat Twitter-gebruikers die overstappen niet kunnen laten weten waar ze dan wel te volgen zijn. Wie de regel namelijk overtreedt, kan tijdelijk of permanent geschorst worden van Twitter. Het afgelopen weekend zijn in Zoetermeer drie agenten mishandeld door jongeren. De incidenten waren in het uitgaansleven, vrijdag en zaterdagnacht. In twee gevallen waren het omstanders die zich bemoeiden met ingrijpen van de politie. Een vrouw van 20 en twee mannen van 24 en 25 jaar zijn aangehouden. Botek van de Zandschulp heeft het NK Tennis gewonnen. Hij versloeg Talon Griekspoor in twee sets. Van de Zandschulp pakte zijn derde nationale kampioenschap. Ook vorig jaar in 2002, eh, 2016 was hij al de beste. Hij is de 35ste op de wereldranglijst. Bij de vrouwen won Suzanne Lamens van Bibianne Schoofs ook in twee sets. Lamens was ook vorig jaar al de winnaar. Het weer, overal in het land regen. Door IJssel kan het verraderlijk glad zijn. Komende nacht loopt de temperatuur op en dan verdwijnt de gladheid langzaamaan. Morgen is er meer regen en wind.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 radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.